Even kunnen met het NOS Journaal. President Trump laat het Witte Huis weten. Trump heeft contact gehad met de Franse president Macron... en heeft ook overlegd met de Britse premier May. Macron en May zijn het erover eens dat ze een gezamenlijk antwoord moeten hebben... op het vermoedelijke gebruik van chemische wapens... door de Syrische president Assad. Afgelopen weekend was er een aanval in Douma. Daarbij zouden zo'n 75 doden zijn gevallen. Een groep krakers in Amsterdam-Oost stapt naar de rechter om ontruiming te voorkomen. Zo'n 60 uitgeprocedeerde asielzoekers hebben zich verenigd in de actiegroep We Are Here. Ze hebben ruim 20 leegstaande huizen gekraakt in Amsterdam-Oost. Woningcorporatie IJmeren luidde vorige week de noodklok omdat buurtbewoners bedreigd en geïntimideerd zouden worden. Daarop bepaalde het OM dat de krakers binnen acht weken weg moeten. De vervolging van de MH17-daders staat bovenaan de lijst met onderwerpen die minister Blok van Buitenlandse Zaken morgen in Moskou gaat bespreken met zijn Russische collega Lavrov. Daarnaast vraagt Blok de Russische minister een bijdrage te leveren aan het stoppen van het conflict in Syrië. In februari zou toenmalig minister Zijlstra al een gesprek hebben met Lavrov. Dat ging toen niet door omdat Zijlstra moest aftreden na een leugen over een ontmoeting met president Poetin. De World Press Fotoprijzen zijn uitgereikt in Amsterdam. Twee Nederlandse fotografen zijn er met een eerste prijs vandoor gegaan. Carla Kogelman won in de categorie lange termijn projecten... met een fotoreeks over vier opgroeiende kinderen in Oostenrijk. Kadir van Lohuizen won in de categorie Milieu... met een serie over afval in zes wereldsteden. De World Press Foto van het jaar ging naar de Venezolaanse fotograaf Ronaldo Chemiet. Hij won met een foto van een demonstrant die brandend door de straten van Caracas rent. Het weer wisselend bewolkt in het midden en zuiden van het land de meeste opklaringen. In het noordoosten kans op regen, het is een graad of 7.